Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf morgen kun je een zelftestbrief krijgen. Met die brief kun je twee gratis coronatesten bestellen. Tussen morgen en 1 september kan die op de mat vallen, staat in de Telegraaf. Het demissionaire kabinet wilde hiermee voorkomen dat er, net als vorig jaar, na de zomervakantie een nieuwe coronagolf uitbreekt. Met allemaal voetbalsupporters die in je nek zaten te aerosolen. Of dat je eh, op de camping hebt gezeten en het net iets te gezellig is geweest bij de bar. Het kan allemaal gebeuren. We zijn allemaal maar mensen, het kan allemaal gebeuren. Maar laat je testen nadat je terugkomt van vakantie. Doe even die zelftest. En om dat makkelijker te maken zullen we ook die zelftest huis aan huis verspreiden. Bij een grote brand in Urk is vannacht een bedrijfspand afgebrand. In de loods zouden veel scheepvaartspullen liggen opgeslagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De Chinese webwinkel Alibaba heeft een paar medewerkers geschorst nadat een vrouw zei dat ze door haar baas was aangerand. Het zou gebeurd zijn tijdens een zakenreis. Toen ze de melding van deed, deed het bedrijf niks. Haar verhaal ging dit weekend rond op de Chinese Twitter. Volgens de directeur van Alibaba zijn alle betrokken werknemers nu geschorst. Ook de medewerkers die niks met de melding hadden gedaan. In een woonwijk in Gouda is gisteravond verder gezocht naar een vermiste man. Hij werd vorige week in Noord-Holland ontvoerd, maar is nog steeds niet teruggevonden. De politie denkt dat hij niet bij het criminele wereldje hoort en dus misschien voor iemand anders is aangezien. Wij willen wel heel graag het publiek oproepen om, als zij informatie hebben... of over de ontvoerders zelf, of over de Mercedes Vito eh, die daarbij gebruikt is... de rode bestelbus, of andere informatie... of zij dat alstublieft met ons willen delen. Voor de gouden tip ligt een beloning klaar van 15.000 euro. Het weer op veel plekken een nat begin van de dag. Er vallen buien. Vanmiddag opklaringen, behalve in het zuidoosten. Daar opnieuw flinke buien met kans op hagel en onweer.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 dancing at the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltz in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No. Hey, I don't think I'm Let's party. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 miljoen huishoudens krijgen vanaf morgen een brief... waarmee ze twee gratis zelftest kunnen bestellen, schrijft de Telegraaf. Doel is dat vooral vakantiegangers die terugkomen... zich makkelijker kunnen testen. In de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido aan de Adriatische kust... zijn zeker 400 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Onder de evacuees zijn hotel- en campinggasten. In het noorden van Californië woedt momenteel een van de grootste natuurbranden in bijna 90 jaar. Die brand brak half juli uit en heeft al honderden huizen en bedrijfspanden verwoest.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 Yo. Now shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh girl on that poster. Say so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, no, no, oh, baby, let them baseline.